Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Camp David begonnen. Tijdens het diner hebben de wereldleiders onder meer gesproken over de atoomprogramma's van Iran en Noord-Korea en over de situatie in Syrië. Morgen komt de eurocrisis en de wereldeconomie ter sprake. Ook de klimaatverandering en de honger in de wereld staan op de agenda. De G8 is het debuut van de Franse president Hollande op het wereldtoneel. Partijvoorzitter Helene Wening van GroenLinks vindt dat de procedure rond het lijsttrekkerschap goed en zorgvuldig is verlopen. Dat zei ze bij Knevel en Van de Brink. Het partijbestuur van GroenLinks keurde gisteravond de kandidatuur van Tovik Dibi alsnog goed, nadat de kandidatencommissie hem als ongeschikt had beoordeeld. Volgens Wening gaf doorslag dat veel GroenLinks-leden te kiezen wilden hebben. Griekenland en Duitsland ruzie over een voorstel dat bondskanselier Merkel zou hebben gedaan. In een telefoongesprek met president Papoulias zou ze hebben voorgesteld een referendum te houden over de vraag of Griekenland in de euro moet blijven. Berlijn ontkent dat in alle toonaarden, maar Griekse politici reageren fel. Ze vinden dat Merkel zich niet met binnenlandse aangelegenheden moet bemoeien. De Maastrichtse advocaat Fernand Trippels wordt vermist. Hij is maandag voor het laatst gezien bij een hotel in Laanaken, net over de grens in België. De Belgische politie is naar hem op zoek en heeft een opsporingsbericht over Tripels verspreid. De 52-jarige Tripels komt uit een bekende advocatenfamilie uit Maastricht. Het Olympisch vuur is gisteravond aangekomen op Brits grondgebied. Dat gebeurde met een vliegtuig uit Athene, met aan boord onder andere voetballer David Beckham en prinses Anne. De fakkel wordt vandaag vanuit Land's End in het zuidwesten van Engeland door estafettelopers door het hele land gedragen totdat de vlam op 27 juli het Olympisch Stadion in Londen bereikt.